Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden wil dat alle Amerikanen zich vanaf 1 mei moeten kunnen laten vaccineren. Hij wil af van de voorkeursbehandeling van bepaalde risicogroepen. En gaat ervan uit dat er tegen die tijd voldoende vaccins beschikbaar zijn. De president riep zijn landgenoten dringend op om zich te laten inenten. Onder het motto dat iedereen het zijne moet doen om het virus te stoppen. Hij voegde eraan toe dat hij hoopt dat op de Nationale Vrije Dag 4 juli mensen weer in kleine groepen bij elkaar kunnen komen. De versoepelingen van de coronaregels lijken voor winkeliers een gunstig effect te hebben. ING meldt dat er flink veel meer is gepind sinds Click en Collect begon op 10 februari. De afgelopen week, sinds het invoeren van de winkelen op afspraak, groeide de waarde van de pintransacties het sterkst. De omzetstijging was het sterkst in de non-food winkels. Zo hebben sport, speelgoed en kledingwinkels gemiddeld 40% van de normale pinomzet teruggewonnen. Politieagenten voelen zich onveilig door het milde optreden tegen discriminatie in de eigen gelederen, schrijft NRC. Vorige maand werd bekend dat de Rotterdamse agenten die zich in een WhatsApp-groep racistisch uitlieten alleen schriftelijk berispt werden. Honderden agenten eh, reageerden op sociale media en het intranet van de politie. Ze vinden de berisping beschamend en balgelijk en ze krijgen in de krant steun van de Amsterdamse politiechef Frank Pauw. Politieke partijen hebben in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen... ruim 13,6 miljoen euro aan giften ontvangen. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Politieke partijen zijn verplicht om donaties vanaf 4500 euro openbaar te maken. De SP haalde het meeste geld op, bijna 6,7 miljoen euro. Het weer. De ochtend begint grotendeels droog, maar in de loop van de dag vallen verspreid buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten.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 van Zandvoort, op 106.9 Als jij straks je eerste vriendje krijgt En het feestje leuker is dan hier bij ons thuis S'avonds voor de eerste keer op pad Weet dan dat er iemand op jou wacht Maakt niet uit wat jij besluit Misschien kijk ik te ver vooruit Maar nog even daar. Wanneer de drempels komen op jouw pad. En het leven niet verloopt zoals je had verwacht. De groei komt pas na de pijn. Maar weet dat wij er altijd voor jou zijn. Wat jij dan nice enough to say That I'm better off without you Is it cool enough to fake Cause all that I've been breathing is about you Is it wise enough to flow the head until my toes But somehow I don't really know All that I've been doing is without you Is it you inside my head?